496 dagen hebben we kunnen genieten van de prachtige Zeeuwse tongval van Martijn Buizen. Geboren in Oostburg, Zeeuws-Vlaanderen... maar curieus genoeg wethouder geweest in Brabant, Boekel en Limburg in Bergen. Bij de VVD woordvoerder Milieu en Interbestuurlijke Verhoudingen. We genoten van je motie vochtige doekjes in het riool. Dat is jouw claim to fame. Martijn, we winden er geen doekjes om. We gaan je missen en tot ziens. Vier jongeren zijn veroordeeld voor de rellen in Scheveningen van 1 mei. Die braken uit na een oproep op social media om te komen vechten. Honderden jongeren kwamen daarop af. De tieners die nu zijn veroordeeld gooiden met spullen naar agenten en politieauto's. Ze krijgen werkstraffen tot 50 uur. Een opvallende politievondst in een schuurtje in Naaldwijk. Agenten waren op zoek naar vuurwerk, maar vonden ruim 22.000 illegale vapes. Van wie de e-sigaretten zijn is nog niet bekend. De eigenaar moet later opdraaien voor de vernietigingskosten. En sommige kinderen op de basisschool hebben een nieuw vak. Ze krijgen nu wolvenles. Daarin leren ze onder meer wat je moet doen als je oog in oog komt te staan met de wolf. Deze kinderen in Ermelo op de Veluwe vinden de les wel handig, zeggen ze tegen RTL. Nou, je moet rustig blijven, maar ik weet niet als dat lukt. Eigenlijk leer je hier wel van dat je dan eh, moet stilstaan of geen als je achter je aankomt. De basisschool hoopt dat de kinderen dankzij de les zelf een mening kunnen vormen over de wolf. Het weer, veel wolken, soms ook wat zon bij een graad of 13. Komende nacht wat regendrupjes en het koelt af naar een graad of 8, 9.